Mark Visser met het NOS Journaal. De man die in oktober 2009 een kennis met een bel doodsloeg moet 21 jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. De rechtbank had de 48-jarige man uit Helmond voordeeld tot 12 jaar voor doodslag, maar het hof acht in hoge beroep moord bewezen. man heeft in een kwartiertijd ongeveer 40 keer met een kloofbel op het slachtoffer ingeslagen met wie hij bevriend was. Volgens het hof waren er momenten waarop de Helmonder zich kon bezinnen, maar heeft hij dat niet gedaan. Bij het opleggen van de 21 jaar gevangenisstraf heeft het Hof er rekening mee gehouden dat de man eerder voor misdrijven is veroordeeld. Nokia heeft een winstwaarschuwing gegeven. De Finse telefoonfabrikant zegt dat het resultaat over het tweede kwartaal en ook over het hele jaar slechter zal uitpakken dan eerder was verwacht. Nokia is nog steeds marktleider op het gebied van mobiele telefoons, maar het marktaandeel loopt terug door toenemende concurrentie, vooral op de markt voor smartphones. Er verandert niets in de zetelverdeling in de Eerste Kamer. De stem die een D66-statenlid uitbracht in Noord-Holland blijft ongeldig. De Eerste Kamer sluit zich daarmee aan bij het oordeel van de provincie Noord-Holland en de kiesraad. De D66er Kool stemde vorige week met blauwe pen in plaats van met rood potlood en daardoor werd zijn stem ongeldig verklaard. Ongeldige stem kostte D66 in de Eerste Kamer een zetel en de SP krijgt een extra. De nieuwe leden worden volgende week beëdigd. De regeringspartijen en de gedoogpartner PVV krijgen in de Eerste Kamer samen 37 zetels, net geen meerderheid. Als de ene zetel van de SGP er wordt bijgerekend, is er juist net wel een meerderheid. Het weer vanuit het westen droog en af en toe zon. Maximaal van ongeveer 16 graden. Dan morgen opnieuw een zonnige dag en droog en een paar graden zachter.